De groep is onderdeel van een groter smokkelnetwerk dat eerder dit jaar door de Spaanse politie werd opgerold. Op Vlieland is er weer stroom, behalve op het industrieterrein. Dat meldt de veiligheidsregio Friesland. Eerder vandaag viel de stroom op het hele eiland uit. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Het dodental van de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 93. Er wordt verwacht dat het aantal slachtoffers nog hoger oploopt. Momenteel is nog maar 3% van het getroffen gebied doorzocht naar slachtoffers. De gemeente Arnhem kreeg al jaren meldingen over brandgevaar bij het pand waar begin dit jaar twee mensen omkwamen bij een brand. Maar daar werd lange tijd niks mee gedaan. Dat concludeert Omroep Gelderland na onderzoek. Het ging om een illegaal in elkaar geknutselde woning boven een schuur, schrijft de Omroep. Wie daarvoor verantwoordelijk was, is nog niet duidelijk. Een 37-jarige vrouw zit momenteel vast op verdenking van brandstichting. Rond deze tijd begint de laatste dag van het WK Wiel in Glasgow. Vandaag staat de wegwedstrijd voor de vrouwen op het programma. Voor titelverdediger Annemiek van Vleuten is het haar laatste WK. Maar er zijn ook andere favorieten, zegt commentator Gio Lippens. Demi Vollering, misschien Lorena Wiebes... als het toch nog op een sprintje aankomt van een eh, iets grotere groep. Ja, en er is één Belgische, die is huizenhoog favoriet ook. En dat is Lotte Kopecky. Ja, die heeft al twee gouden medailles op de baan gewonnen. En het leuke is, die Kopecky is een ploeggenoot in het dagelijks leven van Demi Vollering. Dus wat krijgen we? Een wedstrijd in een wedstrijd.